ZFM, verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Viel op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij knop in Burgerveen. Na een ongeluk daar is de linkerrijstrook dicht. Er staat 7 kilometer met ongeveer een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. Met nu ZFM in de ochtend. nobody's home to afford So you're sitting there with nothing to do Talking about Robert Riker and his motley crew of ervoor door. bruisende badplaats. Ook in deze and sometimes you get what you give. I'm jouw keuze ZFM. de hoofd hoofdpunten van het NOS-journaal. Bijna de helft van de werkenden heeft op dinsdag en donderdag last van de grote verkeersdrukte. Sinds de coronapandemie zijn vooral de piekmomenten drukker geworden... blijkt uit onderzoek van bureau Kantar Public. Landbouworganisatie LTO en het kabinet zijn toch weer met elkaar in gesprek... over het sluiten van een landbouwakkoord. Er werd onderhandeld tot 1 uur vannacht. Dinsdag wordt er verder gepraat. In de halve finale van de Nations League is het Nederlands elftal uitgeschakeld. In de Kuip was Kroatië te sterk. Het werd in de verlenging 4-2. Zondag speelt Oranje om de derde plaats tegen Spanje of Italië. En het weer veel zon, later wat stapelwolken. Het wordt 22 tot 27 graden. Ook morgen zonnig en 22 tot 28 graden.